uur. Jelle Visser met het NOS-journaal. De leider van de Britse oppositie, Jeremy Corbyn... accepteert de uitnodiging van premier May... om te overleggen over de brexit-afspraken. May zei eerder vanavond samen met Corbyn te willen zoeken... naar een meerderheid in het lagerhuis voor de brexit. Corbyn wil een zachte brexit... waarbij het Verenigd Koninkrijk in de douane-Unie blijft. Brexiteer Boris Johnson noemt May's toenadering tot Labour teleurstellend. De Algerijnse president Abdelaziz Bouteflika is teruggetreden na weken van protest. Dat melden Algerijnse staatsmedia. De 82-jarige Bouteflika nam zijn besluit nadat de legerleiding hem had opgeroepen per direct af te treden. Daarmee komt na 20 jaar een einde aan zijn presidentschap. Bouteflika kampt al tijden met fysieke problemen na een beroerte. De protesten ontstonden nadat duidelijk werd dat hij opnieuw wilde meedoen aan de presidentsverkiezingen. Vegetarische producten, met name als hamburger en steak, worden mogelijk verboden. Volgens de Landbouwcommissie van het Europees Parlement misleiden ze consumenten. Het verbod werd door de commissie met ruime meerderheid aangenomen. Nu moeten het hele Europees Parlement, de Europese Commissie en de lidstaten zich er nog over uitspreken. Het verbod moet niet alleen gaan gelden voor vleesnamen, maar ook voor zuivelnamen. En de griepepidemie in Nederland is voorbij, meldt onderzoeksinstituut Nivel. De epidemie heeft 14 weken geduurd. Van een epidemie is sprake als twee weken lang meer dan 51 op de 100.000 mensen zich met griep melden bij de huisarts. Dat was dit seizoen voor het eerst het geval op 10 december. En dan voetbal. AZ heeft in de strijd om de derde plaats in de eredivisie twee punten laten liggen in Arnhem. Ondanks een 2-0 voorsprong speelde de ploeg van John van der Brom met 2-2 gelijk tegen Vitesse. Heracles Almelo verloor vanavond met 3-4 van Willem II. En FC Groningen speelt op dit moment tegen de Graafschap. Dan het weer. Er zijn vannacht opklaringen. De temperatuur daalt naar 2 tot 5 graden. Morgen is het wisselend bewolkt met vooral in het zuiden kans op buien. Mogelijk met onweer.